Citydijkers met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Lewiston in het noordoosten van de VS... is een man met een vuurwapen een bowlingbaan binnengedrongen. Volgens de Amerikaanse persbureau AP zijn er zeker tien mensen omgekomen bij de schietpartij. Ook zouden tientallen anderen gewond zijn geraakt. De man zou ook in een nabijgelegen restaurant hebben geschoten, maar veel is nog onduidelijk. De schutter is nog steeds voortvluchtig en de Amerikaanse politie roept inwoners van Lewiston op om binnen te blijven. De ongeveer 200 mensen die Hamas gegijzeld houdt... hebben dringend medische hulp nodig. zegt het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Hij had een ontmoeting met de familieleden van de gegijzelden. Volgens het hoofd van de WHO gaat het om veel vrouwen, kinderen en ouderen... die al gezondheidsklachten hadden voordat ze werden gegijzeld... en waar ze voortdurend aan behandeld moeten worden. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie riep ook op, opnieuw op... om de gegijzelden onmiddellijk vrij te laten. Israël is nog altijd bezig met de voorbereiding van een grondoffensief in de Gazastrook. zei de Israëlische premier Netanyahu in een toespraak. Hij zei niet wanneer dat offensief zal beginnen. Amerikaanse media meldden eerder dat het offensief op verzoek van de VS zou zijn uitgesteld... maar op die berichten ging Netanyahu niet in. Een overgroot deel van de Tweede Kamer vindt dat de koning belasting moet betalen... blijkt uit de verkiezingsprogramma's van de partijen. Op basis van de huidige peilingen zou er na de verkiezingen de benodigde tweederde meerderheid zijn om de grondwet daarvoor aan te passen. Linkse partijen wilden al langer dat de koning belasting gaat betalen.